Maar tegenstanders vrezen voor extra scholing en verdeeldheid op de werkvloer. Volgens Bruins kan er een ander wetsvoorstel komen... maar zouden er als alternatief ook afspraken in de CAO kunnen worden gemaakt. Gisterochtend werd al bekend dat oud-SER-voorzitter Rinoy Kan gaat onderzoeken hoe het verder moet met nieuwe regels voor verpleegkundigen. Voor het eerst in 15 jaar zijn er weer beelden gemaakt van de Titanic... het legendarische schip dat in 1912 op zijn eerste reis op een ijsberg voer en zonk. Meer dan 1500 mensen kwamen om. Het wrak ligt op 600 kilometer van de kust van Newfoundland. Uit de beelden komt naar voren dat de Titanic langzaam uit elkaar valt. Dat komt doordat het wrak veel te lijden heeft onder het zoute zeewater en metaaletende bacteriën. De vertrekken van de scheepsofficieren aan de stuurboordkant zijn er het slechtst aan toe.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 Mitroglou is 31 en speelde eerder voor Olympiakos Piraeus, Benfica en Olympique Marseille. Hij kwam 65 keer uit voor het Griekse nationale elftal. Het weer van helder met minima tussen 8 en 12 graden. Wel kan er mist ontstaan, maar die verdwijnt in de ochtend.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 Maar dat maakt niet uit. Outfit belangrijk in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Zandvoort 106.9 FM. all the lyrics stupid zfmzandvoort.nl ZFM Cut to the chase bottle ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhits. I miss you, pushing me close to the edge.